Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Steeds meer Amerikanen krijgen vanwege het coronavirus het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat geldt voor inmiddels 158 miljoen mensen. President Trump zei vannacht dat de VS niet gebouwd is om op slot te gaan. Hij verwacht daarom dat de economie van zijn land snel weer draait. Binnenkort beoordeelt hij of de afgekondigde maatregelen van kracht blijven. Zo'n 46.000 Amerikanen zijn positief getest op het virus. Vooral in de staten New York, Californië en Washington. In Nederland bepaalde het kabinet dat vergaderingen, evenementen en andere bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om straten, parken en stranden af te sluiten. In alle delen van het land wordt overlegd over het afblazen van activiteiten. Zo gaan feesten en concerten niet door en hebben de Zwembond en de Basketbalbond alle lopende competities voor dit seizoen beëindigd. Voetbalbond KNVB overlegt vandaag met de ere en de eerste divisie. De druk op het Internationaal Olympisch Comité wordt steeds groter om de Spelen in Japan te verzetten. Nu vindt ook het Amerikaanse Olympisch Comité dat de Spelen moeten worden uitgesteld. De uitbraak van het virus heeft het trainingsschema van veel Amerikaanse atleten in de war geschopt of stilgelegd. Ook zijn er zorgen over gezondheidsrisico's. De Verenigde Staten schrappen 1 miljard dollar aan hulp aan Afghanistan vanwege de politieke onrust in het land. Twee Afghaanse leiders hebben zichzelf na de verkiezingen uitgeroepen tot president. En dat brengt het Amerikaanse vredesakkoord met de Taliban in gevaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat er volgend jaar opnieuw een miljard dollar wordt geschrapt aan hulp.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 Panama, Panama, Panama, Panama, sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Novo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, und Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, und Drake More Life. Kein Flex, der Jackie hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life.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 Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, get paid voor die stress Ik ben niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plank gaan sporen Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard plank gaan sporen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien klop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school make money, make money, borrowed. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet A1. Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, man, nigga, je deed lang meer real. You'd zeg het je net een Jamaican. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd.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 you ain't a thousand. push comes to shove, then baby I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend. I don't want you to see nobody, but you ain't my boyfriend, boyfriend. ain't your girlfriend, girlfriend. But you don't want me to touch nobody else anywhere, down nobody. I wanna kiss you, don't wanna miss you, but I can't be with you, cause I got issues. Yeah, on the surface, seem like it's easy. Careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when the trust low, bad vibes with the fun go you were my girlfriend part to play. queda bien. puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, yeah, de Puerto Rico a Cartagena.